My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I cry, ain't that a shame? my chill feel like rain. Ain't that a shame? you said goodbye, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although i cry. 431, Vets Domino en 1 derde Shame. Mocht je net inschakelen, welkom. Je zit midden in de frieknacht. Het is het eh, tweede uur, dus we hebben al een uurtje op zitten. Maar we gaan nog gewoon een uurtje door. Ehm, we zitten er midden in. De Rolling Stone Magazine Top 500 Greatest Songs of All Time. 15 jaar geleden toen eh, publiceerde de, het, magazine een lijst met eh, de 500 beste liedjes ooit gemaakt. Nou, op 431, Vets Domino en Ain't It A Shame. Ehm, Blueberry Hill, die zullen we ongetwijfeld nog ergens, ik denk mijn hoofd ergens in de top 100 eh, voorkomen. Eerst even een overzichtje van eh, wat je gehoord hebt. Want het vorige uur, namelijk op 440, zal Peppa en Push It. Even nog een keertje, Erik. Op 439, John Cargo Mellencamp en Pink op uh, eh, 400, eh, even kijken, 38, The Stooges en I Wanna Be A Rock. Op 437, Elvis Presley, The King of Rock and Roll Love Me Tender. 436, Love and Alone Again Or. 435, The Stones, Beast of Burden. 434, Wilson Pickett, Mustang Sally. En 433, Led Zeppelin, die vind jij leuk hè, Wembley. Jazeker, 432, Ladies Knight and The Pips, Midnight Train to Georgia en zojuist op. 431, de man met een fantastische stem, Vets Domino. En één weer een shame. Ja. Hè, ehm, zullen we nog eh, een aantal uh, feitjes doen zo meteen? Ja, dat is goed. Leuke feitjes. Dan gaan we eerst eh, naar de nummer 430. The Clash staan er ook meerdere keren in. should I Stay or Should I Go? Work the Casbah. Hoogste genoteerde van de, de band is London Calling. Ehm, jij keek hier volgens mij naar uit. Ken ja. je ook dit nummer van The Clash? Ik ken dit nummer wel, maar het is niet een van hun sterkste nummers. Maar ik vind het wel lekker. Ja, volgens mij komt het van, ja, het komt van het debuutalbum inderdaad. Ehm, doet een beetje aan, denken aan, nou ik moest zelf een beetje denken aan Doemaag. Ja. Een beetje die reggae rock sound, die hadden zij. En ook de police had dat, had dat ook. Maar de Clash dus ook White Man in Hammersmith Palace. En die staat op nummer 430. Clash. White Man in Hammersmith Palace op 430. 429, Solomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love. 29, Solomon Burke en Everybody Needs Somebody To Love. Even een klein popquizje dan, hè, want Erik eh, die zit er ook. Ik zit op de zolderkamer van Erik. Op, oh, inmiddels zit ook zijn kat eh, <laughs> zit op mijn schoot. Ja. Wat, is er? Ja, Vind je Solomon Burke ook leuk? Die kat is helemaal gek van muziek, joh, dus die gaat er gewoon bij zitten. Dat is Jimmy trouwens, de zaakjes. Kijk, zo meteen... Uh, eh, Vind je Solomon Burke ook leuk? dan reageert hij niet, hè? <laughs> nee hij baalt omdat het nou, <laughs> Hij baalt omdat het nou dus echt stil is hier in de studio. Dat heeft, dat heeft hij liever niet. Ja, dat is de muziekkat dit. Ja. Hij zit nou op, eh, op mijn schoot. <laughs> nou, leuk. Hij gaat ook niet weg, hè? Hij kan, heel het huis kan hij, kan, hij eh, heen lopen, deze kat. Maar hij blijft maar op de uh, zitten. Dus eh, dit is radio maken met hindernissen. Ehm, oh, maar we zaten midden in een popkusje, Erik. Want gecoverd later in de ethisch door... ja, de Blues Brothers, hè? Inderdaad, de film ook gezien, hè? Ja, zeker. Leuke film, hè? Maar nou, ja, zeker. Maar als ik nou die versie van Solomon Burke hoor, dan hoor ik toch deze liever eigenlijk. Ja, ja ze, hebben, ze hebben allebei wel iets inderdaad. dit is inderdaad het origineel eh, van eh, Solomon Burke, ja, 429. Ja, en een ontzettende domper, want hij kwam toen in Nederland hè, met de dijk. En toen overleed hij even kort daarna. Ja, inderdaad. Dat eh, is bijna tien jaar geleden. Ja, onvoorstelbaar. Daarvoor de Clash op 430, White Man in Hammersmith Palace. Ehm, even kijken, we kunnen nog een, een aantal... ja aantal leuke weetjes doen. Ehm, even kijken, waar, daar is alweer een, weer een ander lijstje. Ehm, ondertussen zit die kat nog steeds op mijn schoot. Ik zal er zo weer gaan. Ehm, even kijken, de kortste liedjes bijvoorbeeld. Kortste liedjes in de lijst. We hebben Buddy Holly met uh, Ray Van. Duurt 1 minuut en 47 seconden. Ja. en daarna Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis staat er ook in. Ook een van de allerkortste liedjes. En op nummer 3, als het om kortste liedjes gaat, eh, vinden we Eddie Cochran met eh, Come On Everybody. Nou, komt allemaal nog voorbij. Langste liedjes heb ik eh, al een paar weken terug doorgenomen. The Doors, The End had ik het net al over het vorige uur. Eh, Desolation Row van Bob Dylan, ook ontzettend goed. Net zoals Marky Moon van eh, Television. En ook altijd leuk, ehm, is ook misschien een beetje voor de hand liggend, maar... Eh, woorden die het meest voorkomen eh, in liedjes. Ja, in de tekst. Wat denk je? Ja, liefde denk ik. Toch? Ja, inderdaad. Love, is het meest voorkomende woord eh, als je zeg maar alle teksten bij elkaar optelt. 1057 keer kom je het woord love tegen in alle liedjes, in alle 500 liedjes bij elkaar opgeteld. Ehm, gevolgd door I'm, als in ik ben. er zitten exact 1000 keer in. Ook O, dus gewoon O. O. 847 keer. Ook no, dus weten, 779 keer. Baby zit er 746 keer in. Ook gut. I've Got You Under My Skin zit ook heel vaak in, 702 keer. En yeah! Ja, maar ik, ik moet eerlijk toegeven, ik vind bijvoorbeeld Babe vind ik tegenvallen. Want ik dacht, die zal wel vaker voorkomen, dat valt nog mee. Baby? Uh, Babe, ja. wat je zei. Eh, nee, nee, Babe heb ik niet gezegd. Ook. Oh. Nee, Baby. Uh, baby, ook. Zit er 746 keer in, dus dat is toch al anderhalf keer per liedje. Ja, want die gaat, gaat, ook een beetje over liefde. Hè? Als je zegt, hey baby, dan betekent dat hey liefde of zo. Hè? Ja. We gaan naar 428. Komt uit uh, eh, 1966. Eigenlijk zijn het eh, twee liedjes eh, in elkaar verment. Mitch Ryder en The Detroit Wheels met Devil with a Blue Dress On. En dan gevolgd door Good Golly Miss Molly. Dus eigenlijk van Little Richard. Maar het is eigenlijk een soort van ja, 2 in 1 deze. En die vinden wij, even kijken, op nummer 428 in de Rolling Stone Magazine Top 500 Greatest Songs of All Time. jump up. Get it. Hey. Devil with blue dress, blue dress, blue dress, devil with blue dress on. Look at now, here she come. Wearing a wig hat and shades to match. Got her high heel shoes and an alligator hat. 428, Mitch Ryder en de Detroit Wheels met eh, Devil with a Blue Dress On. En Good Golly Miss Molly, het zijn er eigenlijk 2 eh, twee in één. Ik weet niet hoe vaak eh, we U2 in deze lijst voorkomen. Dit is in ieder geval de eerste keer, op 427. Het kwam van het album War, net zoals Sunday Bloody Sunday. Nou, ik mag toch wel hopen dat die nog een stuk hoger staat. New Year's Day in ieder geval op nummer 427. 427, YouTube en eh, New Year's Day. Ik begrijp dat eh, jouw kat dit een eh, heel leuk nummer vindt. <laughs> ja, omdat er heel veel gitaar in zitten. Dat vindt hij lekker. Ja. Maar Bono is trouwens ook een toffe peer, want hij doet heel veel voor het goede doelen. Ja, en ehm, ook zijn zoon, ehm, van, eh, die heeft nou ook een eigen band, Inhaler. Dus ook, eh, als je, dan moet je maar eens checken. is ontzettend, eh, ontzettend leuk. Ehm, staan voor, volgens mij ook afgelopen week op uh, Jongens Sonic Noorderslag. Leuk bandje is dat. doet het steeds beter. Mewtwo, ehm, New Year's Day op 427. Daarvoor op 428. Mitch Warder en de Detroit Wheels. Devil with a Blue Dress on. Good Golly, Miss Molly. Um, eens even kijken. Ja, we hebben... misschien is het wel leuk. We, we, zijn nou dus bij, even kijken, nummer 400. 426. Eh, ja, 426. Jij bent beter met getallen dan ik. Eh, misschien is het leuk als we over een paar maanden ergens, ik denk in de maand mei of zo, dan, eh, dat we dan onderhand de nummer 1 draaien. misschien is het dan leuk als ik ehm, niet de laatste, maar de ene laatste of zo dan weer bij jou doe. Oh, dat is leuk. Ja, dat doen we. Dat doen we inderdaad. Ehm, even kijken. 426, Deep Purple, Smoke on the Water. Ehm, er zit eh, wel een verhaal achter, achter dat nummer. Want die Purple was in, eh, in Zwitserland om het album Machine Head op te nemen. Waar dit ook op staat. In eh, de mobiele studio die de groep gehuurd had van de Rolling Stones. De band was namelijk uitgenodigd op 4 december 1971. Een optreden van Frank Zappa. Dat wo woonde zij bij in het theater van het casino van Montreux. En tijdens het optreden vuurde iemand uit het publiek een lichtkogel af. Waardoor de brand uitbrak en het theater volledig afbrandde. Nou, nou, de rook eh, verspreidde zich boven het meer van Genève en een paar dagen later werd bassist Roger Glover na een droom wakker met de titel Smoke on the Water in zijn hoofd. Zou je ook maar gebeuren, hè? Nooit geweten dit trouwens. En, en in één keer ook gewoon een dit, hè? Smoke, on the Water verwijst dus uiteraard naar de rook boven het meer van Genève. In het nummer wordt ook verwezen naar eh, Rolling Stones mobile studios als de Rolling Truck Stones Thing en de Mobile, maar nou wordt het erg neurde. En eh, de passage Funky Claude was running in in and out eh, verwijst naar Claude Nobs. Dat is de directeur van het Montreux Jazz Festival die een aantal toeschouwers aan het vuur heeft helpen ontsnappen. Ehm, dus dat is eigenlijk het hele verhaal achter dit nummer van Deep Purple. de eerste keer dat we ze tegenkomen. Ik hoop nog een paar keer meer. 400 2020, Smoke on the Water. Kijk, okay, eh, daar komt hij dan. Als het goed is. Ja. Ja, nou, daar is hij. 426 in de lijst. 426, nu dus met eh, het achtergrondverhaal erbij. Deep Purple en Smoke on the Water. 425 gaat over een driehoeksverhouding. Hoe het precies zit, eh, dat vertel, ik zo. Het zijn de Smiths op 425 eh, met William. It was really nothing. The rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. the rain falls hard on a humdrum town. this town has dragged you down. No, And everybody's got to live their life, and God knows I've got to live mine. God knows I. to marry me, and if you like, you can buy the ring. She doesn't care about anything. Ja, kort liedje. The Smiths en eh, William, It Was eh, Really Nothing. Eens even kijken, ik heb hier eh, ergens mijn lijstje. Op 425. 426, daarvoor dus Deep Purple en Smoke on the Water. En deze van, die, van die Smiths, die William, It Was Really Nothing. Het gaat ehm, eigenlijk ja, over een driehoeksverhouding. Volgens mij ehm, over een oude vriend van Morrissey van de Smiths. Over William. Ehm, hij was eh, hij, volgens mij is het, is het, komt er uiteindelijk op neer dat hij eigenlijk gay is. Dus hij valt op mannen. Eh, maar hij trouwt om een of andere reden met een, ja, een vrouw. En ook nog eens een hele gemene vrouw. Maar echt een hele gemene vrouw. Um, driehoeksverhouding William It Was Really Nothing van de eh, Smiths op 425. 424. Vorige uur kwamen ze ook al een keer tegen met Beast of Burden op 435. Dit zijn ze nog een keertje, dus op 424. De Rolling Stones en eh, een van hun allerbeste, Tumbling Dice. Rolling Stones, Stumbling Dice op 424. We zijn bezig met uh, de 500 beste liedjes ooit gemaakt volgens Rolling Stone Magazine.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 Ja, heel vreemd, ja. 423, Elvis Presley en Blue, suede Shoes. Ik had deze eigenlijk persoonlijk wel in eh, de top 50 verwacht of zo. Ehm, maar het origineel, dat is van Carl Perkins. Dat staat dan wel weer eh, in de top 100. Daar kwamen we het vorige uur achter. Ja, maar, ja? Ja, maar ik, ik, moet, ik moet zeggen, Elvis deed het veel. Hè? Veel covers maakte hij. Hè? Dus heel, veel, heel veel van andere Heel veel covers inderdaad, ja. Ehm, Elvis Presley en Blue Sweat Shoes op 423. Er is ook nog een uh, platen hoes, eind jaren 70, eh, gebaseerd op eh, deze eh, hoes van Elvis Presley, waar dit liedje op staat. Blue Sweet Shoes. Weet je dat, Een lastige vraag misschien. Ja, ik, ik, ken hem wel, maar ik zou zo ook, ook met die roze en groene letters. Ja. We hebben ze eerder gedraaid, deze uitzending. de Clash namelijk. De Clash. Met London Calling. En waar Elvis Presley hier zeg maar zijn gitaar omhoog houdt. Ja. daar sloopt zeg maar de Clash in. Ja, nou, nou, als, als, als ware het einde van de rock rock'n'roll. roll. Ja, nou, ik, nou, ik, dat moet ik wel heel eerlijk toegeven. Als er één plek op de wereld is waar ik nog zeker een keer naartoe wil. Niet dat ik een grote fan ben van Elvis Presley. Is dat wel Memphis. Want er schijnt nog steeds die sfeer van Elvis Presley te hangen. Ik wilde ook nog wel een keer naartoe. Ja. We're going to Graceland. Graceland. Oh ja, Paul Simon. Ja. Die hebben we ook al gehad. Eh, Elvis Presley en de Rolling Stones daarvoor met eh, Tumbling Dice op 424. Twee uh, hofleveranciers achter elkaar. En ook twee artiesten die het vorige uur ook al hoorden. Rolling Stones met Beast of Burden en Elvis Presley met Love Me Tender. Allebei je, allebei een beetje uit de, eh, de beginperiode. 422 dan, de Kings. Och, die hebben ook zulke waanzinnige platen gemaakt. Ik vind eigenlijk dat je de Kings tegenwoordig veel te weinig hoort nog. Ja. Welke hoor je nou nog van de Kings? Ja, You Really Got Me af en toe, Waterloo Sunset. Ja, eh. en eh, deze die we nu gaan draaien. En deze hoor je ook nog wel regelmatig. Ja, ja, en ze zingen niet over de dochter van Herman Brood hoor, dat doen ze niet. Nee, nee. En, en twee keer nummer 1 net geweest. Zowel eh, de versie die we nu gaan draaien als de live versie. Volgens mij staat alleen gewoon de originele versie erin uit 1970, 1970. Weg nummer 1 in Nederland.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 And the piano. Grote hit in de top 2000. Billy Joel en eh, Piano Man. Inderdaad, daar staat hij op 3. Hier staat hij op uh, eh, 421. Billy Joel en eh, de Piano Man. Van ehm, ja, een van zijn beste platen ook. Ehm, prachtig. De albumversie was dit trouwens. En ehm, ja ook een mooi verhaal. Hè? Hij zit gewoon eh, ergens eh, in een bar en er komen allerlei verschillende types voorbij. Billy Joel, Piano Man, nooit een hit geweest, gek genoeg, in, eh, in Nederland. Daarvoor de Kings en Lola. Even kijken, het is weer tijd voor een overzichtje. De nummers 430 tot en met 421. Op 430 The Clash, Man in Hammersmith Palace. 429 Everybody Needs Somebody to Love, dit keer van Solomon Burke. 428 Mitch Ryder and the Detroit Wheels, Devil with a Blue Dress On slash Good Golly Miss Molly. 427, een van de meest gedraaide platen met, eh, ja, op eh, nieuwjaarsdag, hè. U2, You New Year's Day. Zeker. 426 Deep Purple, Smoke on the Water. 425, onvervals, The Smith, William, eh, It Was Really Nothing. 424, Rolling Stones, Tumbling Dice. dan komt hij weer, Elvis Presley, Blue Sweat Shoes op 423. The Kings Lola 422 en zojuist op 421. Billy Joel, Billy Joel for Intimie en Piano Man. Ja, Even kijken, we kunnen er nog eh, even snel twee doen, eh, denk ik. Ja, inderdaad. Uh, we 420 en 419. Ja, we zijn gebleven inderdaad bij 420. Daar staan de Isley Borders. Die horen sowieso in. It's Your Thing staat daar. Uh, It's Your Thing op 420 inderdaad. Ja. It's your thing. Do what you wanna do. I can't tell you who to sock it to. It's your thing. you wanna do It's your thing. It's your thing. Do what you wanna do now. Sock. De Isley en eh, It's Your Thing vinden wij op eh, nummer 420 in eh, de lijst. Hoe vond je het, Erik? Ik vond het leuk, ja, gezellig. Ja, we, spreken bij deze af ehm, dat we over een paar maanden, ik denk ergens een gedeelte van de top 100, dat je dan weer meedoet. Ja, dat is goed, doen we dat. Ja. Ehm, we gaan naar eh, de laatste van eh, deze eh, nacht in ieder geval. 419. Volgende week dan komen we hem tegen in WA. De, was, de, de rapgroep waar hij in zat. Dit is hem solo met een featuring van Snoop Dogg op, even kijken, 419. Nothing but a G-fan. Fijne nacht, fijne week. Hoi hoi. 1, 2... bringing to the folk. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door, ready to make an entrance, so back on up. Cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G thing, baby. Too low death niggas, so we're crazy. Death Row is the label that pays me. Unfadable, so please don't try to fake this. But uh, back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand from a young G's perspective. And before me dig on a bitch, I have to find a contraceptive. You never know, she could be earning her man and learning her man. And at the same time, burning her man. Now you know I ain't with that shit, Lieutenant. Ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended. Yeah. And that's realer than real deal feel. And now you hookers and hoes know how I feel. Well, if it's good enough to get broke off a proper chunk, I take a small piece of some of that funky stuff. It's like this and like that and like this, Anna. It's like that and like this and like that, Anna. It's like this and like that and like this, Anna. Drake creep to the mic like a fan. Well, I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping. But I damn near got caught, cause my beeper kept beeping. Now it's time for me to make my impression felt. So sit back, relax, and strap on your seatbelt. you never been on a ride like this before. With a producer who can rap and control the maestro. At the same time, with the dope rhyme that I kick, you know and I know I flow some old funky shit. To add to my collection, this selection symbolizes don't take a toke, but don't choke. If you do, you have no clue of what me and my homie Snoop Dogg came to do. It's like this and like that, like this and uh, it's like that, like this and like that and uh, it's like this. And who gives a fuck about those? So just chill to the next episode. ass, what a halified gangster lean. Getting funky on the mic like an old batch of collard greens. It's the capital S O I'm fresh and double O P D O double G Y D O double G. You see, showing much flex when it's time to wreck a mic. Pimping hoes and clocking a grip like my name was Dolomite. Yeah, and it don't quit. I think they in the mood for some motherfucking G shit. Yeah. So Drake, what up, dog? Gotta give them what they want. What's that, G? We gotta break them off something. Hell yeah. And it's gotta be bumping. City of Compton takes place, so when that show attention. Mobbing like a motherfucker, but I ain't lynching. Dropping the funky shit that's making the sucker niggas mumble. When I'm on the mic, it's like a cookie, they all crumble. Try to get close and your ass will get smacked. My motherfucking homie, doggy dog, has got my back. Never let me slip, cause if I slip, then I'm slipping. But if I got my Nina, then you know I'm straight tripping. And I'ma continue to put the rap down, put the Mac down. And if your bitches talk shit, I have to put the smack down, yeah. And you don't stop. I told you I'm just like a clock when I tick Again, I talk, but I'm never off, always on till the break of dawn. See you when PTO in, in the city they call Long Beach. Putting the shit together like my nigga DOC. No one can do it better like this, that, and this, and uh. It's like that, and like this, and like that, and uh. It's like this, then who gives a fuck about those? So just chill till the next episode.